Zes uur. Lot Lewin met het NOS Journaal. De opkomstpercentages in gemeenten waar mensen alleen voor het referendum kunnen stemmen... is fors lager dan in gemeenten waar ook gemeenteraadsverkiezingen worden gehouden. Dat meldt het ANP. In Groningen en Leeuwarden wordt alleen een referendum gehouden. Daar lag de opkomst om half vijf tussen de 15 en de 20 procent. Ter vergelijking, in Rotterdam, Utrecht en Den Haag kan ook voor de gemeenteraad worden gestemd. Daar was de opkomst 25 tot 30 procent. Bij het Openbaar Ministerie zijn tot nu toe acht aangiftes binnengekomen vanwege het campagnefilmpje van de PVV dat vorige week werd uitgezonden. Het filmpje was donderdag te zien in de zendtijd voor politieke partijen en leidde tot veel ophef en kritiek. De PVV brengt in het filmpje de islam in verband met onder meer geweld, terreur en jodenhaat. Het Openbaar Ministerie ontving vijf aangiftes uit Den Haag, één uit Tilburg en twee uit Limburg. In Amsterdam hebben tien mensen aangekondigd dat ze aangifte willen doen. Het OM gaat de aangiftes bekijken en besluit later deze week of de zaak een vervolg krijgt. Volgens de coöperatie Laatste Wil is er met het verstrekken van het zelfdodingsmiddel aan de leden geen sprake van strafbare handelingen. Dat schrijft de coöperatie op de eigen website. Eerder vandaag kondigde het OM een strafrechtelijk onderzoek aan naar de organisatie. Hulp bij zelfdoding is strafbaar en dat geldt volgens het OM ook voor leden van de coöperatie die het middel verder verspreiden. De winkels van het failliet verklaarde modemerk Supertrash blijven voorlopig gewoon open. Het gaat om 12 modezaken in Nederland en België. Supertrash heeft ongeveer 100 werknemers. De curator bekijkt komende dagen wat er nodig is om een doorstart te maken.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 De rand staat nog 30 files. Op de A4 Amsterdam-Rotterdam heb je de meeste vertraging. Namelijk een uur tussen Leidschendam en de Benelux-tunnel vanwege een kapotte vrachtwagen. Dus je, je kan beter omrijden via de A13. Op eh, de A2 Utrecht en Bos staat tussen Everding en Waardenburg 16 kilometer.